Zie jij ze al vliegen? Ja, ik wel hoor. De lieden van Johnny Man Singers. Een van de vele uitvoeringen van dit eh, prachtige nummer Up, Up and Away. Aan het begin van het tweede uur van de show, de zondagmorgen van GoFam. Fijn dat je erbij bent en bij blijft. En ik hoop dat dat eh, blijft gebeuren en dat je hem, eh, <laughs> hem gezelschap houdt tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want tot die tijd heb ik ontzettend veel lekkere muziek voor je dus. Eh, en een reportage van Jeroen van Gent. Waar heeft u geen geduld voor? <laughs> Ja, dat is wel belangrijk. Waar heeft u geen geduld voor? Het zou zomaar kunnen dat u alle geduld van de wereld heeft, maar ja, op sommige dingen toch aanslaat. Hier is Neil Diamond. Mooi geluid. Beautiful noise. Goedemorgen. sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere. Like the clickety clack of a train on a track, it's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flight. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. joy of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. coming into my room and it's begging for me just to give it a two. gonna gonna walk all over you. We're gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Stop walking. Gary Halliwell. These boots are made for walking. En wat doet ze? Schoppen. Hm. ja, heb je dat weer. Ehm, lekker nummer. Ook een eh, paar eh, versies van, hè? dus eh, we kunnen best wel kiezen uit een hele reeks. Waaronder die van Nancy Sinatra natuurlijk. Neil Diamond hoorde je voor met Beautiful Noise hier bij GoFam. Ik kan je natuurlijk aanraden, net het vorige uur, even naar onze website te gaan. Want daar is van alles te lezen. Bijvoorbeeld over die bultrug die uh, hele weer aan het zwemmen is voor de Bond van de Westerschelde. En dat is leuk, en ik vraag me af, gaan ze binnenkort ook van die uh, bootjes eh, de zee opsturen, waar je veel geld voor moet betalen om mee te gaan kijken naar de walvissen. En als je dan midden op zee bent, ze zeggen... ja, de walvissen zijn met vakantie. Dat overkomt mij tenminste altijd in Griekenland of in Turkije, weet je wel. <laughs> Ja, echt wel. Nooit dolfijnen, nooit walvissen. En toch verbrand. Ja, van de scherpe zon. Je hoort het allemaal hier bij GoFam. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. En hier is voor jou Sophie B. Hawkins. Ze zit naast je. Right beside you. Goedemorgen. zijn tijd een stukje muziek uit Volendam. Moet kunnen natuurlijk. En de, eh, de palingdamp komt er van af vandaan. Maar wel lekker hoor. Als je tenminste van paling houdt, is dat natuurlijk wel lekker. Eh, Magical Mystery Morning. En ervoor, ja, Sophie B. Hawkins. Right Beside You. Over een paar minuten, nou ja, een minuut of 7, 8, de reportage van Jeroen van Gent. en vroeg zich af eh, waar u ongeduldig van wordt of bent, voor bent. Ja, ik zelf heb het eh, bij onverwachte dingen waarvan je denkt... Eh, en bij computers, och, ik kan die computers soms eens een ram geven. Ja, ik houd gelukkig wel een beetje onder controle. Hoe het bij u zit op straat, je hoort het straks over een minuut of zeven. Tot die tijd, och, deze mooie van Willy en Willeke Alberti. Ze gaan op reis met de boot. trokken we uit de loterij een aardig prijsje. Zij tot bevrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen. Vooruit riep ik, we maken fijn een reisje langs de Rijn. In een wip, zakkerloot, zat een klepje op de boot. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Samen in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Die is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n kromme teut. Duitsland was pistoucheun. Ligt schön. saar, welk gevaar? Riep houd op, ik word zo naar. vier, vier, vier, Apen, zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je naar Een nieuwe met ze schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. waar ik heel veel mooie herinneringen bij eh, heb. De Bee Gees, Spirits Having Flown. Ja, want toen was ik hier nog aan het piraten in Zeeland-Vlaanderen heen te neuzen. Ja, de Peter van Anrooidlaan, als dat je wat zegt hoor. Als je in Westdorp of Sasvergent eh, woont, dan eh, zal dat allemaal wel. En ehm, ja, toen was dit een knijter van een hit. Geweldig. Dus, zo'n herinnering heb je dan nog bij een jeugdzonde. Willeke en Willy Alberti hoorden ervoor met een reisje langs de Rijn. Goed, tijd voor de uh, reportage van Jeroen Vergent. Een uitgebreid keuzemenu aan de telefoon. Je kent het wel. 1 tot en met 9. Een file waar je deze niet had eh, verwacht. Weet je wel, zou het zomaar kunnen. Eh, waar heeft u geen geduld voor? Nou, ik dus voor computers, daar heb ik echt geen geduld voor, hoe snel ze ook zijn. Maar wat is jouw ergernis? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u, en dit zijn uw antwoorden. Waar heeft u nou typisch geen geduld voor? Zeurende mensen. Dat probeer ik wel. De straatinterviews tellen we even niet mee dan? Maar... Nee, dat zou ik dan even niet doen. Ja, als je op wil schieten en dan uh, zitten, zijn er dingen die in de weg eh, zitten, dan... Eh. Oh, ik heb waar ik al geen geduld voor heb. Als iemand tegen mij zegt, Mario, ik kom om drie uur langs en ze zijn er om half vier nog niet, dan ga ik huisberen. Dat moet ik niet hebben. Ik hou toch wel een beetje van opschieten. En er zijn mensen die dus eh, ja, zonder aanwijsbare reden blijven treuzelen. Nee, ja zeg. En mensen die iets heel... Ik ben heel van huppakee, huppakee. Dus mensen die dan heel langzaam zijn en over nadenken dan moet ik wel eens even met tenen krommen. Maar goed, iedereen is anders. Dus het is niet zo dat ik tegelijk bovenop zit hoor. Maar ja, er moet wat spirit in zitten. Maar wat is nou huppakee? Spirit? ja, gewoon dingen aanpakken, niet overzeuren en niet... Eh, een uur ergens over nadenken, maar <laughs> gewoon aanpakken. Ja, je moet wel eens ergens over nadenken, maar weet je wel gewoon... dynamische progressie. Ja, oh, dat klinkt heel mooi. dat vind ik maar heel <laughs> mooi. Ja, nou, dat klinkt heel mooi. Oké. Heb ik geen geduld. Dan, eh, Voorbeeld, voorbeeld. Ja, voorbeeld is wel makkelijk. Misschien wel in het verkeer, zeg maar. Als je, hè, moet je toch geduld hebben. Hè? Dat is ook wel zo. Verkeer, ja. Ik ja. ben het zelf gaat u dan onverantwoordelijke dingen doen of valt het mee? Nee, nee, nee, echt niet. dat niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik probeer altijd gewoon wel rustig te blijven. Waar heeft u nou typisch geen geduld voor? Geen geduld voor? Ja. Ik ben zeer, eh, ja, nee, ik heb eh, eigenlijk weinig of geen haast. En eh, nou ja, maar het, het, kan zijn dat het. kan juist bijvoorbeeld mensen zijn die eh, achter u zitten te duwen in, de, in een auto. Ja, of zo, dat, dat kan wel. Maar goed, daar, daar, ben ik ook wel een beetje overheen hoor. Eh, iedereen die doet maar en eh, mijn tijd komt wel. En dan kom ik twee minuten later ook prima. Ja. dan mag je bij mij gerust zeggen, Marie-José, het is een kwartiertje uitgelopen. Of Marie-José, ik zit in de file en ik kan helaas niet komen. Dan ben ik wel bereid om dat te begrijpen. Maar dat ik daar blij van word, nee. Als je tegen mij zegt, ik kom om drie uur, dan heb ik ook graag dat je, mits het zij er geen gekke dingen gebeuren, dat je er dan ook echt bent. Ja, ja nee, eh, geen stress. Een soort van laconiek. Eh. Ja, ah, ja, zo moet je dat wel zien, ja. ja. Dus dan heeft u nooit het punt van, van eh, geen geduld? Nee, eigenlijk niet. Explosiegevaar? zeker niet. Dat niet? Nee. Dat zou de eerste keer wezen. Kunt u anderen daar nog in, in, in beraden? Laten we zeggen, mensen om me heen dat die zeggen van... joh, is het wel zo dat die zegt van joh, doe rustig aan? Eh, ja, dat probeer ik wel eens, ja. Als ik denk van, joh, jij hebt wel heel veel haast, dan uh, ja. dat kan wel, ja. ja. ja. Want u, sta, u, staat er dan lekker eh, losjes in, zeg maar, en andere mensen kunt u dan helpen. Ja, dat zou een poging kunnen wezen, ja. <laughs> Als je, ja. Maar dat houdt, dus, ja, natuurlijk, dat kan wel, ja. ja. Ik kan ook heel erg meevallen, hoor. Zo'n situatie als dit, hè, dan... Eigenlijk wel. <laughs> dan zijn Baby. De andere, er zijn de andere dingen zijn er aan de hand. Ja. En dan... Dan denk ik, ik wil het eigenlijk even oplossen. Ja, baby, <laughs> prachtige blauwe ogen. Nou, logisch, hè. Dus, eh, Maar dat is wat je meer verwacht bij, of jonge mensen. Van, die, van, van dat... Van... Ja, dat klopt. Maar ik heb dat... Uh, ik ben ook op weg naar de sportschool. Dat probeer ik nog wel. U blijft jong. Ik, nou ja, dat heb, ik heb zelf het idee dat het nog allemaal wel goed gaat. En dat ik redelijk mee kan komen met alles. Maar misschien kijken anderen daar weer heel anders tegenaan hoor. Nee, dat weet ik niet eh, hoe dat is. Het, eh. is radio, maar het is, het oog, oogt heel dynamisch inderdaad. Oh, nou dat klinkt heel leuk. Maar, ja. Eh, dus, ja. als men slecht naar been is, dan zeg je ja, dat is een argument om niet op te schieten. Ja. Maar als dat niet zichtbaar is aan mensen en je weet niet waarom, eh, nou, dan gaat het bij mij langzaam zeker kriekbel. en op een gegeven moment eh, ja, kan dat tot een uitbarsting komen. Waarom gaan ze niet, eh, schieten ze niet een beetje op? Of zo, in de super, waarom schieten ze niet een beetje op? In de supermarkt bijvoorbeeld? bijvoorbeeld in een rij. He, he, maar zolang je het verklaren kan, he, dan is dat natuurlijk prima te onderdrukken. Maar zodra ze het niet te verklaren is, dan ja, dan gaat de borrel, hè? Explosiegevaar. <laughs> Juist. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. She's gone. for the money they throw. Papa would do whatever he down. Dat was er weer eens. Cher en Gypsies, Tramps en Thieves. <laughs> Ik kan me nog een eh, videoclip herinneren dat ze ongeveer gekleed staat in een stropdas op toch wel respectabele leeftijd. En dan op een schip vol met uh, marinalieden. Zag er geweldig uit. Nou ja, zomaar een verhaal zou je kunnen zeggen. Soul zit er hier ervoor. Ook lekker trouwens, lang geleden dat ik die gehoord heb. En misschien jij ook wel. She's Gone. Je hoort het allemaal hier bij GoFM. Waar het al aardig opschiet. Want het is al zo'n eh, bijna acht minuten over half twaalf. Dus ja, en dan is het einde van de show alweer in zicht. Dat vind ik best wel jammer. Want ik heb zoveel lekkere muziek voor je. Ik heb geloof ik nog muziek voor een uur of twee. Ach, het wordt weer kiezen geblazen. Speciaal voor jou. Blijf luisteren, blijf bij me, blijf bij GoFM. Hier is Boniem en eh, Kalimba de Luna. mooiste muziek hoor je hier bij GoFam. En weet je wat nou zo leuk is hier bij eh, Go? Dat eh, we hier gewoon die prachtige hits voor je mogen draaien. Ja, echt. Ook op zondagmorgen. <laughs> Ja, The Righteous Brothers onder andere. You've Lost That Love and Feeling. En Boniem, Kalimba de Luna. Ook een paar uitvoeringen van, van dat lid. Maar dit is de oorspronkelijke grote hit. En daarom hoor je hem hier. Ehm, kijk je even een beetje uit met het weer van vandaag. Want het zonnetje heeft een behoorlijke kracht. Kracht 8 dat is best wel heftig. Dus het wordt weer smeren van vandaag dus. Lou Rawls op je radio. See you when you get there. Goedemorgen. How you doing? I hope you're fine.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 Ze weten dat uh, toen de tijd en nu nog, geloof ik, hè, als iemand maar één echte hit heeft. Nou, Marshall Raven overkwam dat met Catch Me. Ze zag wel de klok, maar niet de klepel. Want anders had ze veel meer hits gehad natuurlijk. Wel lekker nummer hoor, Catch Me. En voor Lou Rawls, Good Old Lou Rawls, See You When I Get There. Daar kan ik eigenlijk een heel album van aanzetten. Trouwens heb je gehoord dat eh, Queen weer een nummer gaat maken met Freddie Mercury. Terwijl Freddie natuurlijk al heel lang dood is. Gebeurde met dit nummer eigenlijk ook al. Met Living On My Own. Was ook apart. lonely, so lonely, living on my own. Freddie Mercury en Living on My Own aan het einde van deze show. Het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFed. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer bij bent. Ik ben hier om 10 uur. Ga ik weer lekker plaatjes uitzoeken en eh, plaatjes voor je draaien. Nou ja, mp3'tjes, want zo gaat dat natuurlijk tegenwoordig. En leuke onderwerpen voor je bij elkaar zoeken. Eh, ik wens je een hele fijne dag. Nou, het wordt gewoon een mooie dag. Lekker zonnig en hier en daar een wolkje. Dus dat komt helemaal goed ik zei het straks al, denk erom wel insmeren, want het zonnetje is behoorlijk scherp vandaag. Uh, tot besluit van deze aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFam heb ik nog een hele mooie van Ride Set Fred.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 I'm blowing the day to take a walk in the sun. Fall on my face on somebody's new moon having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started in my sweet dream. Cause she's the one that makes me feel this way. And even if time has passed me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load pie in the face for being asleep before dawn. Goodbye, I said.